4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zuid-Holland is de brandweer de hele avond en nacht bezig geweest... met de afhandeling van de stormschade. Bomen, borden en stijgers zijn omgewaaid. In Zuiderwoude, iets boven Amsterdam, sloeg de bliksem in een huis. Daarna brak er brand uit. En overal zijn gisteren evenementen afgelast vanwege de storm. Ook het oefenen van parachutesprongen voor de Market Garden-herdenking ging niet door. De president van Tanzania heeft vier dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de scheepsramp op het Victoriameer. Zeker 136 mensen kwamen om het leven toen een overvolle boot kapseisde. De president zei op de staatstelevisie dat de verantwoordelijken voor de ramp zullen worden vervolgd. er is al een aantal mensen opgepakt, onder wie de kapitein. die zou tijdens de ramp niet aan boord zijn geweest... en iemand anders hebben laten sturen die daar niet voor was opgeleid. In één dag is ruim 87.000 euro ingezameld... voor nabestaanden en slachtoffers van het spoordrama in Os. Dat is al 27.000 euro meer dan het streefbedrag. Het geld is onder meer bedoeld voor de uitvaart van de vier overleden kinderen. Een voorafgaand aan Top Os Sparta in de eerste divisie was een minuut stilte. Veel mensen droegen zwarte kleding en hadden een witte ballon bij zich. In het gemeentehuis van Os is een condoleanceregister geopend. Het gebouw is het hele weekend open... zodat mensen het register kunnen tekenen. En Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft nog geen verklaring afgelegd... maar gaat dat wel doen op het moment dat hij daar klaar voor is. Dat zegt zijn advocaat. B wil goed over de verklaring nadenken... zodat de advocaat niet van de rechtbank of het OM te horen krijgt... dat er iets in de verklaring tegenstrijdig is. En ook is de zaak 20 jaar oud en is het moeilijk om alles terug te halen, benadrukt hij.